Uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De aanhoudende regen in de Zuid-Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg blijft tot problemen leiden. Verschillende dorpen langs de Donau en de Schmoeter worden ontruimd. Voor inwoners worden opvangplekken klaargemaakt. Het waterpeil in de rivieren stijgt nog steeds en in meerdere gemeenten geldt een noodtoestand. In het gebied regent het sinds vrijdag onophoudelijk... en de Duitse Weerdienst waarschuwt nog steeds voor zware regen en onweer. Afgelopen dag braken in Beieren twee dammen door in zijtakken van de Donau. De Duitse bondskanselier Scholz reist later vandaag naar het gebied. Bij lokale verkiezingen in Servië is de partij van zittend president Vucic als winnaar uit de bus gekomen. In de hoofdstad Belgrado moesten de verkiezingen opnieuw na beschuldigingen van fraude. Daar wist de rechtspopulistische SNS bijna 53% van de stemmen te halen. Dat is een klap voor de oppositie die met de herverkiezingen een nieuwe koers hoopte te varen in Belgrado. Na de verkiezingen in december gingen mensen maandenlang de straat op... om te protesteren tegen de uitslag. Organisaties in de cultuur, media, sport en horecasector... spreken zich uit tegen de verhoging van de BTW... die de vier formerende partijen willen doorvoeren. Samen plaatsen ze in alle landelijke en regionale kranten een advertentie... waarin ze oproepen tot actie. De organisatoren vragen mensen de advertentie uit te knippen en op te hangen waar ze maar willen... De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB wil de BTW op bijvoorbeeld boeken en concertkaartjes verhogen van 9 naar 21 procent. De Israëlische legerleiding is op zoek naar een alternatief voor het bestuur van Gaza door Hamas. Tijdens het proces naar een permanent staakt het vuren moet dat nieuwe bestuur het al van Hamas overnemen. We isoleren een gebied, halen de mensen van Hamas daar weg... en installeren er krachten die een alternatief bestuur kunnen vormen... zei de Israëlische minister van Defensie Kalland. Hij zei niet welke krachten dat zouden kunnen zijn. Het weer, bewolking, af en toe motregen en 8 tot 13 graden.